Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een woonwijk in Nieuwegein is vanmiddag een meisje van 11 doodgestoken. De politie heeft een 29-jarige man opgepakt als verdachte. Het meisje wilde bij een vriendinnetje gaan spelen toen het gebeurde. Een leeftijdsgenootje is getuige geweest van het dodelijke steekincident... en heeft ergens aangebeld om de politie te laten bellen. Het is nog niet duidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden... Het meisje woonde in de wijk. De verdachte woont volgens de politie ook in Nieuwegein. Buurtbewoners zeggen dat er eerder meldingen zijn gedaan over de man vanwege verward gedrag. De politie onderzoekt dat. De vliegtuigcrash van gisteravond in de Amerikaanse stad Philadelphia heeft het leven gekost aan zeven mensen. Ook raakten 19 mensen op de grond gewond, meldt de burgemeester van de stad. Het medisch vliegtuig stortte gisteren neer in de buurt van een winkelcentrum. Alle zes inzittenden kwamen om het leven, net als iemand op de grond. Die persoon zat op dat moment in een voertuig. Het vliegtuigje stortte neer op een drukke weg tijdens het spitsuur. Er ontstond een explosie, waardoor auto's, bedrijfspanden en huizen in brand vlogen. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn zeker acht mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. De aanvallen waren op verschillende plekken. In Poltava, in het oosten van het land, werd onder andere een woonblok van vijf verdiepingen geraakt door een raket. Rusland zegt gisteren en vannacht ook 108 Oekraïense drones uit de lucht te hebben geschoten. Er is geen link gevonden tussen de vernielde glasvezelkabel in de Oostzee... en het schip dat gisteren in Noorwegen aan de ketting is gelegd. Het Noorse schip is onderzocht en de Russische bemanning is ondervraagd. De Noorse autoriteiten hebben het schip weer vrijgegeven. Het weer, het is helder en het koelt snel af. In het hele land gaat het vannacht licht vriezen. In het noorden kan mist of nevel ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan een graad of 4.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 I guess you will see that what we got, we don't need, cannot. that's what you do. Give me style and give me grace God put a smile upon my face when God gave you style and gave you grace and put a smile upon your face.